De politie maakt ook bekend dat de dader drie handwapens in bezit had... die allemaal op zijn naam stonden geregistreerd. Ook had hij 41 volle magazijnen bij zich. De Israëlische premier Netanyahu noemt de aanslag in Brussel het resultaat van de anti-Israëlische stemming in Europa. Netanyahu reageerde vanuit zijn kantoor op de schietpartij in het Joods Museum, waarbij afgelopen middag drie doden zijn gevallen. Volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws zijn de doden een Israëlisch stel en een vrijwilligster van het museum. Volgens Netanyahu doen in Europa allerlei verhalen en verzinsels de ronde die burgers opzetten tegen de Joden en de Joodse staat. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Lieberman, verwijst ook naar een dreigende Europese boycott van Israël. Zo besloot de Nederlandse pensioenverzakeraar PGGM in januari van dit jaar om zich terug te trekken uit vijf Israëlische banken vanwege het nederzettingenbeleid van Israël. In de Nigeriaanse stad Jos is opnieuw een bomaanslag gepleegd. Volgens een politieman die met persbureau AP sprak... zijn er bij de aanslagpleger en twee anderen om het leven gekomen. De dader zou een tas met explosieven hebben neergezet... bij een openluchttheater waar veel mensen naar de Champions League finale aan het kijken waren. De stad Jos was eerder deze week ook al het doelwit van aanslagen. Daarbij vielen meer dan 100 doden. Zowel de verantwoordelijkheid voor deze aanslag als die voor de aanslagen van een paar dagen geleden is nog niet opgeëist, maar vermoed wordt dat de islamitische terreurbeweging Boko Haram erachter zit. Het weer op de meeste plaatsen droog en het klaart verder op. De minima liggen net onder de 10 graden. In de loop van de dag eerst volop zon,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 FM. life. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Cause we're running out of So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 ik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 it in vain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 千年。